Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Giorgia Meloni is officieel de nieuwe premier van Italië. Ze is de eerste vrouw ooit op die positie. Morgen wordt ze officieel beëdigd. Meloni behaalde tijdens de verkiezingen van een paar weken terug een grote meerderheid. Toch zijn veel Italianen bang voor de radicaal-rechtse ideeën die Meloni erop nahoudt. Zo wil ze het recht op abortus beperken en wil ze minder migranten toelaten. Oekraïne ontvangt vanaf volgend jaar een paar miljard euro per maand van Europa. Het geld is bedoeld voor eten en om noodziekenhuizen en scholen te kunnen openen, zegt commissievoorzitter von der Leyen. Having seen in the last days the atrocious and deliberate attacks of Russia against civilian infrastructure, Ukraine has other needs that have to be addressed. For example, the mobilization of uh, humanitarian aid. En ook de VS gaat miljarden per maand overmaken. Twee oud-GGD-medewerkers uit Terneuzen zijn aangehouden... omdat ze een paar honderd valse coronavaccinatiebewijzen hebben uitgedeeld. De politie doet nog onderzoek naar wie die bewijzen heeft ontvangen. Voorlopig blijven de vrouwen nog vastzitten. En Nederlandse gamers hebben weer iets om hun vingers bij af te likken. Vandaag kwamen de eerste beelden online van Call of Duty Modern Warfare 2. Het speelt zich deels af in Amsterdam en het valt fans op dat alles super gedetailleerd en realistisch is. Gamejournalist Jurian Ubachs van Tweakers vertelt dat de makers het water zo echt mogelijk wilden maken dat zeggen heel veel eh, makers wel vaker. En dan moet het zo realistisch mogelijk ogen. Maar in deze Call of Duty is het wel belangrijk. Omdat eh, je brengt veel tijd door in het water. Je kan er gebruik maken op de sneaken. Ehm, ja, dat moet er natuurlijk ook een beetje geloofwaardig uitzien. Zeker in een level in Amsterdam waar natuurlijk enorm veel water is. En de stad Amsterdam, die zien we niet zo vaak in games. Eh, nee, we zien sommige wereldsteden zien we heel vaak. Hè? Londen, Parijs en natuurlijk de Amerikaanse steden heel veel. Amsterdam is eigenlijk een beetje ondervertegenwoordigd. En laten we hopen dat deze game in ieder geval kan laten zien hoe mooi de stad is en wellicht dat we Amsterdam dan vaker terug gaan zien in games.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 Op de A6 van Almere naar Lelystad staat tussen Almere en Lelystad 6 kilometer file heb je 10 minuten vertraging. En de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen 10 minuten extra. De N247 van Amsterdam naar Horen, tussen de A10 bij Amsterdam-Noord en Broek en Waterland 5 kilometer en een drie kwartier oponthoud.